Mariette Krol met het NOS Journaal. En voor de tweede avond op rij duizenden Serviërs de straat op gegaan. Ze betoogden tegen de premier die zondag de presidentsverkiezingen won. Volgens de demonstranten zijn de verkiezingen niet eerlijk verlopen. Ze eisen het aftreden van premier Vucic... die in hun ogen bezig is om van Servië een dictatuur te maken. Ze gooiden eieren naar het parlementsgebouw... en blokkeren het verkeer in het centrum van Belgrado. Ook in andere Servische steden waren straatprotesten. De politie mag smartphones niet zomaar onbeperkt doorzoeken. De Hoge Raad heeft dat bepaald in een zaak over een drugsmokkelaar die werd veroordeeld nadat de politie op zijn telefoon belastend bewijs had gevonden. Het gerechtshof in Amsterdam oordeelde eerder dat voorwerpen mogen worden doorzocht als dat kan helpen om de waarheid af te halen. Maar volgens de advocaat van de drugsmokkelaar komt daarmee de privacy in het geding. De Hoge Raad gaat daarin een eind mee, het doorzoeken van een smartphone mag alleen als de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer beperkt blijft, oordeelt de Hoge Raad nu. De Nederlandse overheid bouwt zijn belang in verzekeraar ASR verder af. De staat doet 20 miljoen aandelen in de verkoop en is daarmee zijn meerderheidsbelang kwijt. In 2008 werd ASR als onderdeel van Fortis genationaliseerd... om het omvallen van belangrijke financiële instellingen te voorkomen. De aandelenverkoop levert de schatkist waarschijnlijk een half miljard euro op. In de eredivisie heeft Herenveen vanavond gewonnen van Sparta. Het werd 3-0. En eerder op de avond won FC Utrecht zijn uitwedstrijd tegen Excelsior met 3-1. De andere wedstrijden in deze midweekse speelronde zijn de komende avond en donderdag.